Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan de zogenoemde bananenoorlog. Afgesproken is dat de importbelasting voor Latijns-Amerikaanse exporteurs in ongeveer zes jaar met ruim een derde wordt verlaagd. Het akkoord leidt er in de Europese Unie waarschijnlijk toe dat bananen goedkoper worden. De waarde van aandelen van topbestuurders wordt bevroren als hun bedrijf is betrokken bij een overnamestrijd. De Tweede Kamer heeft een voorstel van de PvdA en de SP daarover aangenomen. De partijen dienden een wijziging in bij een wetsvoorstel over vennootschapsrecht en ze kregen steun van een kleine meerderheid. Volgens PvdA en SP is het bijna onmogelijk dat topbestuurders een objectieve afweging maken bij een overname als ze zelf een groot financieel belang hebben. De Nederlandse autofabrikant Spijker is de laatst overgebleven kandidaat om het Zweedse Saab over te nemen. Dat heeft de topman van Saabs moederbedrijf General Motors gezegd. Hij voegde eraan toe dat als de deal met Spijker niet voor 1 januari rond is, dat het einde betekent van Saab. Spijker wil niet reageren. Dit weekende gaf topman Muller wel toe dat hij midden in de onderhandelingen zit over de overname van Saab. In Duitsland hebben nepagenten een overval gepleegd op een waardetransport. Ze gingen er vandoor met goud en juwelen ter waarde van ruim een miljoen euro. De transportauto werd aangehouden op de snelweg bij Ludwigsburg, ten zuiden van Stuttgart. Vier mannen, verkleed als politieagent, zeiden dat ze van de fiscale recherche waren... en dat het goud en de juwelen in beslag werden genomen. De bestuurder en de bijrijder van het waardetransport werden geboeid langs de weg achtergelaten. Eerder roofden vijf overvallers in de buurt van Darmstadt voor 400.000 euro aan sieraden. Zij drongen afgelopen nacht met veel geweld twee juwelierszaken binnen en zijn nog spoorloos.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 zitten we weer in het tweede uur gewone, lekkere jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, het tweede uur gaan we er weer wat leuks van maken natuurlijk ook, hè? Ja. Wat heb jij op de draaitafel neergelegd? <clears throat> Nou, ik, eh, heb een stuk, ik heb een stukje meegenomen van de Houdini's. Houdini's, ja. Houdini's. Ook Nederlands. Ook Nederlands, maar die hebben zoveel invloed bij alle mogelijke uh, Nederlandse muzikanten. Je komt steeds dezelfde namen tegen. Dus ik dacht, als ik nou eerst met een klein stukje van de Houdini's zelf begin... kan ik straks een cd'tje opzetten waar de Houdini's weer meedoen. Oké. Om een andere ster te promoten. Nou, wat heb je, hoe heet het stuk? Het stuk is Sancti e Houdini. Ah. somnia fidere inquietus solemus. Vare frotas rogavis, nescimus, sed fieri sentimus ad ne quacum excruciamur. Ili hudini, sine dubio brevi tempore sextetus celebrimus, semper procedent per secula saeculorum, et multis modis musicam ornabunt. Multi ex populo cogitabit, udinine sancti sunt, an sacri faciunt, quam turba perniciosa, ad nos rident, et jam nunc declaramus. Marius Bramus, Erwinius Barrenus, Rotinus Evangelus, nos musicam modosque semper factori vos salutant. dus Treintje Oosterhuis. Met natuurlijk weerbegeleiding van de Houdini's. Ongelooflijk hè, die eh, mensen. Dat die overal... Ja. En als je eh, goed kijkt, hè, dan vind je ze overal terug. Is dat zo? Ja. Nou, daar gaan we op letten. We zullen straks nog een plaatje okay. draaien van de Houdini's. Goed. Nou, we hebben een gast aangeschoven, eh, Cor. Ger, welkom in het programma. Ehm, ja, heb jij wel eens gespeeld? Ken jij deze mensen, dit, dit nou, orkest? ik ken ze niet, maar ik heb wel vaak van ze gehoord, de Houdini's. Ik dacht dat ze dus eh, ook wel veel uh, Lils McIntosh eh, begeleiden, dacht ik. Zou best kunnen, ja. Ja. Ik geloof het wel, hè? Ja, ik heb wel, ik heb wel meer van ze gehoord, ja. Ja, jongens, goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je, dat je... Dus een tijd geleden dat je ja, even binnen kwam wippen. Uh, het is eh, het een rustige kant geweest. Ik ben een paar keer met vakantie geweest. Kan niet op. Eh, dus het kan weer niet op. Nee, ik moet een klein beetje van de berg afhalen. Ja. Dus, <laughs> <laughs> maar het was leuk allemaal. Maar vanmiddag spelen we dan bij, bij Café Alex op het Gasthuisplein. Hier aan de overkant. Hier aan de overkant. He, zo langzamerhand Jesplein is het. Uh, ja. er wordt eh, toch wel iedere week een, eh, iets van Jes gebracht daar. Dat, en dan buiten dus natuurlijk het één keer in de maand Jazz in de Krocht. Waar we straks natuurlijk ook over gaan hebben. en we hebben Oomstede erbij. Dus er is eigenlijk toch wel aardig Jazz in het dorp. Maar vanmiddag is Ja, mensen, mensen die zeggen er gebeurt nooit wat in, in Zandvoort. Die moeten we zo zoetjes aan hun mond dicht houden. Dus dat is onterecht. Dat is ja. onterecht. We zijn op het ogenblik ook eh, bezig met, eh, met de RIS. Daar hebben we ook al RIS, gespeeld. En daar hebben we dus 2 december 2 december is al geweest. Dus zaterdag 2 december hebben we daar een nieuwjaarsreceptie van. de RIS. 2 januari waarschijnlijk. Ja, 2 januari, sorry. Ja, ik wil 2 zeggen. januari uiteraard natuurlijk. Uh, mijn CBS Combo in samenwerking met de RIS hebben we daar een uh, nieuwjaarsreceptie. Dus dat kan ook heel leuk worden. Ja. Er komen nog wat nadere mededelingen over. Oké, nou je, je komt maar langer. De 27e dan zijn, eh, hoe heet het, Tom Hendricks en ik... die eh, verzorgen het laatste jazzprogramma van het jaar ja. voor de radio. Dus eh, nou ja, loop even langs. Ik kijk nog even langs. hey, en neem wat muziek mee. Ja, Even kijken, de 27e ben ik dan terug van vakantie. Oh, het is toch niet te geloven, hè, hoor. Eh, het is toch niet te geloven, dit? Even kijken, want ik ga volgende week naar de wintersport. Kijk. Ik, eh, de tweede kerstdag ben ik terug. Oké, nou, nee, dan de, 27e. Dus het is toch niet te geloven, dit, dit soort mensen, hé. Daar moeten we de eh, strijd mee winnen. ik zal het noteren en ik uh, zal langskomen. Oké, oké. Eh, wie heb je vandaag als medespelers in, in Alex? Ik heb vandaag, zijn we met z'n vijven. Onze weergeloze vibrafonist die ontbreekt vandaag. Maar ik zit dus met Rob even op de piano. Pieter van Doornveld bas. zijn vrouw Monique zang. Alwin de Ruiter drums. En ik op saxofoon en ook zang. Oké, okay, eh, hoe laat eh, mogen we komen? Vijf uur begint het. Tot een uur of zeven, acht? Tot een uur of acht, ja. Ja, oké, gezellig. Nou, luisteraars, u weet wat u, als u vanmiddag het, eh, niks te doen hebt, dan gaat u om een uur of vijf. Zorg u dat u op het plein bent en dan kunt u genieten van prachtige jazzmuziek. Misschien een welkome aansluiting op de strandwandeling die er waarschijnlijk gemaakt wordt vanmiddag, want het is goed weer. Het is van, fantastisch weer en dan kun je altijd nog even bij het Jussers Museum ook naar binnen lopen, hè, want die is oh, ook open. Ook nog even, ja. Tuurlijk, goed, nou je had het over vibrafoon, dat moet je natuurlijk tegen mij niet zeggen, dat die ontbreekt. Nou, ik heb natuurlijk meteen uit mijn koffer een prachtige cd gehad, een nieuwe trouwens die ik eh, pas gevonden heb en dat is namelijk de Mel Jackson Quartet in de Soul Route. En eh, hier speelt hij met eh, Ray Brown. Natuurlijk de bekende uh, bassist en ook arrangeur de, en liedjeschrijver. Gene Harris op de piano en het elektrisch keyboard. En Mike Rooker op de drums. Ik wilde eigenlijk speciaal draaien voor jou, Ger. Sitting in the Sandtrap, Trap. Mel Jackson. Little Girl Blue, ooit, geschreven door Rodgers en Hart. Hier eh, natuurlijk Mil Jackson op de vibrafoon. Moet Germa niet vertellen dus dat er vanmiddag geen vibrafoon eh, in Café Alex is. Want dat kan natuurlijk niet. Dan gooien wij er meteen muziek tussendoor. Hij werd begeleid door, eh, even kijken, waar staat dat? Hij werd begeleid door Jimmy Heat op de... Nee, de uh, komt wel in dit, de, deze cd voor, maar was niet te horen. Hank Jones piano, Bob Crenshaw op de bas en All Heat op de drums. Opnames New York City 1963 eh, at the Village Gate. Dus Mill Jackson Quintet. Cor, jij hebt ongetwijfeld wat anders op de draaitafel neergelegd. Ja, ik heb nog een stukje van de Houdini's. Eh. hey. Ja, dat moeten we ook maar eens horen. Ja. No More Yesterday staat erop. was dus Christmas Walls. Ja, om toch een beetje in de kerststemming te komen. Ja. Dit werd gespeeld dus door Oscar Pietersen. En strijkers, hè? En eh, strijkers en medewerkers. Ja. Maar ik doelde meer op de kerstconcert van volgende week natuurlijk. Ah, wat gaan we volgende week hebben? Het kerstconcert in de eh, Grote Krocht, in de krocht. Jazz in de Krocht. Ja. Wat heeft Hans Rijmers eh, nu uitgenodigd? Wie heeft Hans uitgenodigd? Ja, deze mevrouw heet Shirma Roes. Maar... En dan zeggen wij traditie gedaan? Nooit, Nooit van gehoord. <laughs> maar dat is niet helemaal waar. Ik, eh, ik heb eh, een, paar weken geleden heb ik eh, een concert gezien, s'avonds. Ja. Dinsdagavond heeft de Duitse zenders hebben een, een jazzuur. Mhm. En daar speelden ze met het big band van... de, de Noord-Duitse Rondvonk. Ja. En het klonk geweldig goed. Nou. Dus, maar wat, waar, ja, wat ze met de kerst rondbrengt, dat weet ik ook niet. Nee, nee, maar goed. Eh, eh, wat ik zeg, hoe laat begint het eh, concert in de krocht? Nou, normaal gesproken half drie is altijd. Hè? De 14.30, ja, standaard 14 Hans die heeft ook nog iets speciaals gevraagd hè, aan, de, aan ons, hè, degene die komen. Ik, ik hoop dus dat ze in grotere talen komen natuurlijk. Naar het trio Johan Clement met Shima Roes. Maar heb jij nog een eh, smoking thuis hangen? Ik heb er wel een thuis hangen, maar eh, die haal ik echt niet uit die bottenballen. <laughs> <laughs> Goed, maar Hans die heeft gevraagd of we dus in... Jezus, wordt een ruit ingegooid. En, een, uh, een in stemmige kledij willen komen. Goed. Volgende week trio Johan Clement met uh, Shima Roes om 14.30 uur traditiegetrouw in een prachtig concert. En nou goed, uh, wat gaan we doen? Ja, wat heb ik nog eh, neergelegd? Verleden week toen, of 14 dagen geleden, mocht ik een programma eh, presenteren. En daar had ik de cd bij me. En dat heet, eh, die heet, die heb ik trouwens bij jou ook gezien, Cor. En die heet Aangenaam Jazz 2009. En daar stond een stuk op van Diana Kroll. En eigenlijk, ja, ik heb diverse cd's van, hem, van haar. En ik, ik vond er weer een, zeg, het is niet te geloven. Diana Kroll, met, met strijkers weer. En het heet Quiet Nights. En ik heb een stuk uitgezocht dat heet... Even I've Grown Accustomed to Her Face. Diana Kroll. accustomed to the tune. He whistles night and noon. His smiles, his frowns, his ups, his downs our second nature. tent before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed. forget, rather like a habit, one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air. of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me so I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul. heart of mine has no a ghost of a chance with this. the smile that makes my temperature rise Like a summer with a thousand Julys You intoxicate my soul this heart of mine hasn't a ghost of a chance Go To My Head. Diana Kroll met strijkers uit uh, eigenlijk een enorme leuke cd voor 6,90 eh, te verkrijgen. Aangenaam Jazz 2009. En uh, Cor, jij hebt hem ook. Maar daar staan, eigenlijk staan er alleen maar hele leuke stukken op. Ja, Echt het, het aanschaffen misschien voor de kerstboom, hè? onder de kerstboom. Goed, Cor, we zitten al Eigenlijk zit de twee uur er vanmorgen alweer op. wat heb jij als laatste op de draaitafel neergelegd? Nou, ik heb het laatst op de draaitafel gezet uh, om richting kerst te gaan. Oké. Eh, jazzmuziek in de kerst gaat ook best goed hoor. Jawel. dit is een stukje van Diana Schuur. Hey. Ja, heel bekend. Hè? Canadese. Dus het heet The Christmas Song. Maar eigenlijk Chestnut Roasting on an Open Fire. Dat is het nummer.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 En zit deze, dit Jazz ZFM-programma op deze zondagmorgen.